met het NOS-journaal. Op korte termijn komt er 2 miljard euro extra vrij voor bedrijven en instellingen... die duurzame energie willen opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Volgens minister Wiebes willen veel bedrijven meedoen. De vorige keer dat ze zich konden aanmelden voor subsidie... werden zo'n 6000 projecten afgewezen omdat het geld op was. Mensen die een elektrische auto kopen krijgen vanaf 1 juli een subsidie tot 4000 euro. Details waren eerder al uitgelekt en nu heeft het kabinet de regeling bevestigd. Alleen middenklasse-auto's met een prijs tussen de 12.000 en 45.000 euro... komen in aanmerking voor de subsidie van 4.000 euro. Wie een tweedehands auto koopt kan rekenen op 2.000 euro subsidie. De komende jaren loopt het subsidiebedrag terug... omdat elektrische auto's naar verwachting goedkoper worden. De Italiaanse regering overweegt om alle scholen en universiteiten tot half maart te sluiten vanwege het coronavirus. Dat zegt de onderwijsminister in reactie op berichten in Italiaanse media. Die melden dat scholen vanaf morgen dichtgaan. Scholen in de zwaar getroffen regio's in het noorden van Italië zijn al dicht. Grote sportwedstrijden zullen waarschijnlijk achter gesloten deuren worden gespeeld. In Nederland zijn nog eens 15 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt het RIVM. Daarmee komt het totale aantal besmettingen op 38. Tegen twee mannen die verdacht worden van de moord op een man in Breda... is 20 jaar cel geëist. Het 25-jarige slachtoffer, een bekende van de politie... werd in 2018 gevonden in zijn appartement... met twee kogels door zijn hoofd. Politieagenten waren de verdachten al snel op het spoor. Die sloegen op de vlucht en sprongen van een metershoog balkon. Ze raakten daarbij zwaar gewond. De mannen zeiden tegen de rechter dat ze niet op de vlucht waren voor de politie... maar van het balkon vielen. Volgens het OM heeft de moord alle tekenen van een kille liquidatie. Het weer, af en toe zon en in het binnenland wat buien bij 9 graden. Vanavond meer bewolking en soms wat regen. Morgen in de loop van de dag opnieuw regen. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is van de ANWB. Er staan al behoorlijk wat dagelijkse files. De meeste vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... door de nasleep van een ongeluk. Bij Hoogmade heb je daardoor nog 10 minuten oponthoud. En veel mensen reden om via de A44 richting Den Haag. Dus daar heb je nog 5 minuten vertraging bij Kaagdorp.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 The promise of a better time so we're feeling barely human. my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. my memory. I would rather forget.